president laat zich graag voorstaan op zijn sobere levensstijl. En de auto geldt als een van zijn weinige persoonlijke bezittingen. De anonieme koper wil een museum bouwen waarin de auto van president Ahmadinejad wordt tentoongesteld. Het weer vanuit het oosten klaart het op.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 In Leeuwarden kan al sinds middernacht worden gestemd voor de Provinciale Staten. Als een van de eerste bracht burgemeester Kronen zijn stem uit. Bij de stad Schouwburg staat een mobiel stembureau en dat is tot half zeven vanochtend open. Ook was er tot half drie vannacht in de Schouwburg zelf een verkiezingsfeest. De gemeente Leeuwarden denkt dat het nachtstemmen het vooral voor jongeren en mensen die vroeg willen stemmen aantrekkelijker maakt om hun stem uit te brengen. Langs de snelweg A6 bij Lelystad openen om half zes twee stemlokalen in wegrestaurants. In de rest van het land kunnen kiezers vanaf half acht de komende ochtend terecht om hun stem uit te brengen voor de provinciale statenverkiezingen. Ook bewoners van de nieuwe Nederlandse gemeente Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan vandaag naar de stembus. Zij kiezen de nieuwe eilandsraden. Voor het eerst wordt dat gedaan volgens de Nederlandse verkiezingsregels. Dat houdt onder meer in dat er op woensdag in plaats van vrijdag wordt gestemd, dat de stemlokalen langer open zijn en dat er per volmacht kan worden gestemd. Steeds meer landen bieden humanitaire hulp aan voor de vluchtelingen uit Libië. In de buurlanden Egypte en Tunesië zitten inmiddels 140.000 mensen die het land van kolonel Gaddafi zijn ontvlucht. Volgens de VN is er dringend behoefte aan water, sanitaire voorzieningen en tenten. Onder meer de VS, Groot-Brittannië en Italië zijn bereid te helpen. In Colombia zijn zes doden gevallen bij een overval op een geldtransport. Een helikopter die geld kwam brengen bij een bank werd onder vuur genomen. Vier agenten, een bankmedewerker en een voorbijgangster werden doodgeschoten. De bemanning van de helikopter bleef ongedeerd. Het is onbekend of de overvallers het